Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de aanvallen op Teheran worden opgevoerd. Volgens hem zal de situatie de komende dagen alleen maar verder escaleren. Volgens Netanyahu zijn naast Ayatollah Khamenei tientallen Iraanse leiders uitgeschakeld bij de bombardementen. Het prijst het Israëlische leger, maar ook de samenwerking met de Amerikaanse president Trump. Die maakte vanavond bekend dat hij heeft ingestemd met een gesprek met de nieuwe Iraanse leiders. Volgens Trump hebben die gezegd dat ze willen praten. Ook de golfstaat Oman meldt dat Iran in gesprek wil. In Pakistan is het dodental bij demonstraties opgelopen tot 21. Bij de protesten raakten tientallen anderen gewond. De honderden betogers zijn woedend over de dood van de Iraanse Ayatollah Khamenei. En daarom wilden ze in de stad Karachi het Amerikaanse consulaat bestormen. Toen de demonstranten de buitenmuur hadden verwoest... begon de beveiliging van het consulaat op hen te schieten. Het lukte tientallen mensen om toch het gebouw in te komen. Een man van 24 die vorige week gewond raakte bij een ongeluk met een spookrijder is overleden, dat meldt de politie. Bij het ongeluk op de A59 kwam ook de spookrijder om het leven. De vrouw van 81 overleed dezelfde avond. Het ongeluk gebeurde vorig weekend, kort na middernacht, bij knooppunt Hooipolder. In de eredivisie heeft Ajax gelijk gespeeld tegen PEC Zwolle. Het bleef 0-0. Vooral voor rust speelde Ajax slecht en was PEC Zwolle de leidende partij. Feyenoord verloor bij FC Twente en liep daarmee tegen zijn zevende nederlaag van het seizoen aan in de eredivisie. Het werd 2-0 voor Twente.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 But I ain't going out like no punk bitch. Get used to one style AO when I might switch it up, up and around. Then buck, buck, get down, put out your head and then you wake up in the dawn of the dead.